Uur. van der Linde met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat het Wagner-huurlingenleger de bezette gebieden in Oekraïne heeft verlaten. Dat zegt een adviseur van president Zelensky tegen persbureau Bloomberg. De Wagner-huurlingen zitten vooral in de regio Luhansk. De positie van Wagner is onduidelijk nu hun leider Prigozhin naar Belarus is gestuurd. Van hem is niets meer vernomen sinds de opmars van Wagner naar Moskou dit weekend plots werd beëindigd. Er zou een akkoord zijn gesloten, maar wat er precies is afgesproken is onduidelijk. Nederland is fors gedaald op de internationale ranglijst voor de naleving van kinderrechten. Uit de Kids Rights Index blijkt dat Nederland van de vierde naar de twintigste plaats is gezakt. Met name op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming gaat het niet goed volgens de opstellers van de lijst. Ook kinderen in armoede of kinderen in AZC's krijgen te weinig zorg, onderwijs en bescherming. Vorig jaar zijn er veel meer vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen dan een jaar eerder, meldt het CBS. Het gaat om bijna 3300 flexwoningen en dat zijn er 20% meer dan in 2021. Het gaat bijvoorbeeld om containerwoningen, omgebouwde kantoorpanden of onderkomens voor statushouders, vluchtelingen of arbeidsmigranten. In de Amerikaanse stad El Paso heeft een vrouw een Uber-chauffeur doodgeschoten. Ze zat als passagier in de auto en meende dat de chauffeur haar wilde ontvoeren. Volgens de politie was er geen aanleiding om te denken dat de chauffeur kwaad in de zin had. De vrouw is aangehouden voor moord. De Britse zanger Elton John heeft voor het laatst opgetreden in zijn thuisland. Gisteravond nam hij op het festival Glastonbury afscheid van het Britse publiek. De 76-jarige zanger is al enkele jaren bezig met een afscheidstournee.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 Een adviseur van president Zelensky denkt dat het Wagner-huurlingenleger nog steeds in Oekraïne is, vooral in de regio Luhansk. Van hun leider Prigozhin is niets meer vernomen sinds de opstand van afgelopen weekend. En de Britse zanger Elton John heeft voor het laatst opgetreden in zijn thuisland. Gisteravond nam hij op het festival Glastonbury afscheid van het Britse publiek. De 76-jarige zanger is al enkele jaren bezig met een afscheidstournee. En het weer, zon en wolken vandaag. Het wordt 20 tot 23 graden. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit.